Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er komt een Rusland-tribunaal om de verantwoordelijke voor de meest ernstige geweldsmisdrijven in Oekraïne voor de rechter te kunnen slepen. Dat heeft Oekraïne samen met Europese bondgenoten besloten. Nederland heeft al voorgesteld om de rechtbank in Den Haag te huisvesten, maar het is niet bekend of dat ook gaat gebeuren. De verwachting is dat ook president Poetin op het lijstje staat met mensen die berecht gaat worden, maar de kans is klein dat hij ook echt zal komen opdagen. Asielminister Faber wil geen uitjes meer voor asielzoekers. Ze wil af van het budget dat daarvoor bedoeld is. Aanleiding is een dagtrip naar de Efteling die niet door mocht gaan van haar. En een alternatief dat vandaag was bedacht blokkeert ze ook. Het is eh, geen vakantieoord. Eh, ik bedoel, eh, er gaat gruwelijk veel geld naar die hele asielopvang. En overal waar ik op kan bezuinigen zal ik zeker doen. En ik vind ook dat Nederland moet absoluut niet aantrekkelijk zijn om hier naartoe te gaan. Het uitje zou worden gehouden in Sint-Anna-parochie. In Friesland ligt dat. En de burgemeester daarvan vindt het schandalig dat de minister het hele budget wil schrappen. En opnieuw Nederlands wielersucces in de Vuelta. De sprint ging tussen twee Nederlandse en het werd een fotofinish. Bredewold houdt het lang vol. Vos komt ernaast, maar komt ze er ook overheen. Vos, een klein verschil, een kleine voorsprong, maar Bredewold lijkt nog terug te komen. Het is een millimeter sprint geworden, maar... Ik denk dat de jury het heeft moet zeggen. Ik weet het niet. Voswind. Voswind. Ehm, Oké, nou, toch eh, goed getimed. Maar het was wel even spannend nog, hè? Het is al de vijfde Nederlandse ritzegen op rij in de Vuelta. De rode leiderstrui is ook voor het Nederlandse, Demi Vollering. Met weer en nog. In de loop van de middag komen er steeds meer stapelwolken bij. Het is een graad of 21. Kijken we naar morgen. De dag begint in het noordoosten wat bewolkt. In de rest van het land is het dan meer zonnig bij 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het valt nog wel mee met de drukte op de wegen in eh, Noord-Holland. Althans, het rijdt goed door. Op de A10 een spoedreparatie vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein.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 Now I'm a different guy and I don't compare to many. But next to her, I'm plain ordinary. Not many can see the light blue aura that surrounds the girl wherever in the world. She's a 9, a 10, a twenty-fifty.